Ik ben Thomas en dit is het nieuws van NOS op 3. Er komt een onderzoek naar Roblox. Dat is een populair gameplatform onder kinderen... maar de overheid wil weten of het daar wel veilig voor ze is. Deze gamedeskundige ziet veel problemen. Omdat er zoveel kinderen ook op spelen... in Nederland als om 2 miljoen begrijp ik... is dit ook een plek waar kwaadwillende volwassenen naartoe gaan... om proberen eh, ja, eh, kinderen te benaderen... om hen te groomen, om hen te chanteren, af te persen. Alle dingen die je absoluut niet wil dat kinderen overkomen. En ook daar eh, ja, doet Roblox eigenlijk niet voldoende om kinderen te beschermen tegen dat soort invloeden. De kinderen kregen via Roblox te maken met geweld of seks. Soms van mensen die dan gaan opeens vragen van waar woon je? Dan kom ik op bezoek. Super raar je dat soort dingen tegen mensen gaat zeggen. Eén keer, toen was ik op een spel bezig en toen eh, zei iemand van... Eh, hoe heet je, waar woon je? En ehm, als je dat niet vertelt, dan kan ik je vermoorden. Dat vertelden ze tegen mijn collega's van het Jeugdjournaal. In aanloop naar de verkiezingen opnieuw een onderzoek naar hoe tevreden we zijn over de landelijke politiek is niet zo best. Het Sociaal Cultureel Planbureau zegt dat 60% van de Nederlanders gefrustreerd is... of zich machteloos voelt over de stand van het land. Ze zeggen, ja, er zijn eigenlijk wel heel veel partijen. Daardoor komt het, is het moeilijk om eh, beleid te maken. Die politici zijn met zichzelf bezig. Ze lossen de problemen niet op. Dus ja, het is mooi dat we mogen stemmen. Maar wat er daarna gebeurt, daar ben ik niet zo tevreden over. Het vertrouwen in de politiek is sinds de lange formatie van Rutte 4 lager dan gemiddeld. Ja, en vrienden of familie even afzetten op het vliegveld. Dat is heel normaal natuurlijk, maar kan op het vliegveld van de Belgische stad Charleroi makkelijk een duur geintje worden. Voor drie minuten parkeren moet je 2 euro dokken en als het langer duurt komt er nog eens 3 euro bij. Mensen zijn verbaasd, horen we bij de Vlaamse omroep VRT. Just voor uh, eh, déposer, c'est vrai que c'est exorbitant. C'est horrible, enfin, je sais pas, je voyage beaucoup, c'est un des seuls même dans le monde. C'est extraordinaire, extraordinair. Vive la Wallonie. Ja, het is vreselijk. Het is de enige luchthaven die dit doet, zegt hij. Lang leven Wallonië. Het vliegveld zegt dat er een alternatief is. Een gratis parkeerplek. Dat is wel 20 minuten lopen van de terminal. Krijg je het weer nog. Vanochtend regen. Daarna is het een tijdje droog. Maar vanaf halverwege de middag trekken er opnieuw buien over. En vanavond kan daar ook onweer bij zitten. Het wordt vandaag maximaal 15 tot 18 graden. ZFM Verkeersinformatie. Dit is Robert Vriesen van de ANWB. In onze regio valt het vanochtend reuze mee met de ochtendspits. Al heb je wel een kwartier vertraging momenteel op de A27 vanuit Almere naar Gorkum. 9 kilometer file staat er tussen Hilversum en afrit De Beeld na een ongeluk.